Het is nodig om te voorkomen dat er steeds weer mensen op stoelen moeten slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Verslaggever Albert Bos in Den Haag. Waar komen die opvangplekken? Ja, dat wordt natuurlijk de grote vraag. Al maanden zijn er gesprekken met gemeenten om meer opvangplekken te realiseren. Dat loopt al lastig, kun je nagaan, als het om hele grote locaties in je gemeente staat. Maar het kabinet heeft een aantal gemeenten op het oog en daar vinden nu gesprekken mee plaats. Welke gemeenten dat zijn, dat wil men niet zeggen. Het dodelijke slachtoffer van een aanrijding in Berlijn is een lerares die met een groep leerlingen op pad was. Dat melden Duitse media. Vanochtend reed een man in een zilvergrijze Renault Clio in op een groep mensen op de stoep in een druk winkelgebied. De lerares overleefde dat dus niet. Minstens twaalf anderen raakten gewond. Vijf van hen zijn er slecht aan toe. Correspondent Charlotte Waaiers heeft net gepraat met iemand van de politie. Ja, hij vertelde dus dat dit gebeurde rond half elf vanmorgen. Dat er één dode is gevallen tot nu toe. Dat er niks duidelijk is over de toedracht. Dat is de belangrijkste vraag die de politie nu stelt. Hè. Die willen dat uitzoeken. Wat is hier nou gebeurd? En degene die die auto bestuurde, die is gearresteerd. Een ooggetuige zegt dat de man langere tijd over de stoep reed en mensen raakte. Tom en Jim uit Amsterdam hadden zich een avondje stappen heel anders voorgesteld. Afgelopen vrijdag pakten ze de metro om de stad in te gaan. Maar toen ze met de lift naar boven wilden, kwam dat ding met een harde bonk vast te zitten. Toen dachten we, oh we drukken wel even op dat knopje. We krijgen iemand aan de telefoon die drukt vanuit een soort centrale wel op een knop en dan gaan we weer. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Het duurde drie uur voordat ze bevrijd konden worden. En dat was wel een probleem. Ik moest al naar de wc toen we in de metro zaten. Na twee uur was kon ik het wel echt niet meer ophouden. Toen hebben we de deur een soort van open gefrikt en er, we hadden er een blikje tussen gepropt zodat de deur open bleef staan en toen kon door de gleuf heen <laughs> worden ja, geplast. Ja, uiteindelijk werden ze door de brandweer door het noodluik naar buiten getrokken. Eén klein probleem, de lift zit nog steeds vast met hun fietsen er nog in. Het weer, veel regen. In Zeeland klaart het vanmiddag als eerste op. in de loop van de avond wordt het ook op andere plekken droog. Morgen eerst af en toe zon, later weer buien en een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer rijdt vrijwel overal moeiteloos door. Er is alleen één uitzondering. Dat is de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam.